Stef met het NWS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat Hamas kisten met twee overleden gijzelaars... heeft overgedragen aan het Rode Kruis in Gaza. Onbekend is om wie het gaat. Er zijn nu nog 16 dode gijzelaars... van wie de lichamen niet naar Israël zijn gebracht. Nabestaanden willen dat de Israëlische regering druk blijft uitoefenen op Hamas... om dode gijzelaars over te dragen. Israël meldde vanavond dat de grensovergang bij Rafah... in het zuiden van Gaza voorlopig dicht blijft en of die weer open gaat hangt af van of Hamas de lichamen van gijzelaars teruggeeft, zegt premier Netanyahu. In de Verenigde Staten zijn veel mensen op de been voor het tweede zogenoemde No Kings-protest. Ze demonstreren tegen president Trump en het beleid van zijn regering op ongeveer 2600 plekken. Onder meer in New York, Boston en de hoofdstad Washington D.C. De demonstranten vinden dat Trump zich meer gedraagt als een autoritaire koning dan als gekozen president. Ze willen opkomen voor de Amerikaanse democratie. In steden als Chicago en Portland wordt verder geprotesteerd tegen de aanwezige Nationale Garde. Onrust na afloop van de wedstrijd tussen Spakenburg en Kozakker Boys. Tijdens die wedstrijd werd de spits van Spakenburg, El Azouti, racistisch bejegend. Na de wedstrijd gooiden supporters van Kozakker Boys een rookbom, blikken bier en werd er ook gescholden. El Azouti zegt dat hij overweegt om aangifte te doen, omdat ook familieleden van hem zouden zijn aangevallen. De voorzitter van Kozakke Boys zegt wel opstootjes te hebben gezien... maar herkent zich verder niet in het verhaal van de spits. In de Eredivisie heeft Ajax in de Johan Cruijff Arena een nieuwe klap gekregen. De Amsterdammers verloren met 2-0 van AZ. Die club gaat daardoor Ajax voorbij op de ranglijst en staat nu derde. Ajax zakt naar plek 4. Eerder vanavond won PSV thuis met 2-1 van Go Ahead Eagles. Utrecht was met 3-1 te sterk voor FC Volendam... NEC tegen FC Twente eindigde in 3-3 en NAC Breda tegen PEC Zwolle in 2-2.